Volgens de politie hielden de Russen in de kampen burgers vast onder onmenselijke omstandigheden. Ook zouden ze zijn gemarteld. Sommige mensen kregen elektrische schokken toegediend. Van anderen werden de vingers gebroken. Begin september trokken de Russen zich terug uit de regio. De Oekraïnse autoriteiten hebben daarna 920 lichamen van burgers gevonden, onder wie 25 kinderen. In de nieuwe kazerne die Defensie wil bouwen bij Zeewolde... moet ruimte zijn voor ongeveer 7000 militairen. Daarnaast komen er ongeveer 1300 opleidingsplaatsen. Dat zei commissaris van de Koning Verbeek in zijn nieuwjaarstoespraak. De werkplekken ontstaan volgens hem door een reorganisatie binnen Defensie. De bouw van de nieuwe kazerne is nog niet definitief. Staatssecretaris Van der Maat zei eerder wel dat hij een locatie in de buurt van de Nijkerkerbrug bij Zeewolde het meest geschikt vindt. Darter Michael van Gerben heeft voor de zesde keer de finale bereikt van het WK darten. In het Londense Alexandra Palace versloeg de drievoudig winnaar de Belg Dimitri van den Berg met 6-0. In de finale wacht de Engelsman Michael Smith. Hij is tweevoudig verliezend finalist. Van Gerben versloeg hem in 2019 met 7-3. Drummer Fred White van de funk- en discoband Earth, Wind Fire is overleden. White begon in 1974 bij de band met zijn broer en halfbroer. Earth, Wind Fire had daarna hits als September en Boogie Wonderland. Fred White stopte begin jaren 80 bij de formatie. Later trad hij onder andere op met Diana Ross. Waaraan de Amerikaan gestorven is, is niet bekendgemaakt. Fred White was 67 jaar. Het weer op veel plaatsen is het helder, bij 3 tot 5 graden.